Het begon geweldig veelbelovend met mooie vogeltjes. Ja, Groovin on a Sunday afternoon. Zover is het nog niet. Maar we gaan nou eh, wel naar de middag toewerken hier bij de Zondagmorgen van GoFM. Welkom, je hoorde dus de Young Rascals en Grooving. En het komende uurtje mooie, je lekkere easy muziek en daarna maken we weer wat tempo. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus wees welkom bij de zondagmorgen van GoFM. I can take the things I see, but I keep asking myself why, and if there ain't just a little bit more for me. Here, when there's time to count the cost, I keep measuring what I lost and wondering if you knew it would all wind up with. Wat een prachtige herinneringen. Tjonge geweldig. Kids from Fame, je weet het van die eh, televisieserie. Misschien weet je het niet. Help ik je even herinneren. Ging over een soort dansmuziekschool, kunst, maar dan met muziek en dans in Amerika. En daar kwamen prachtige songs uit voort. Leuke serie ook gewoon trouwens. Volgens mij kun je hem ook nog terugkijken hier en daar. Um, Starmaker hoorde je en daarvoor Diane Ross met Touch Me in the Morning. Straks, over, nou zeg eens een eh, dik kwartier, dik kwartiertje, gaan we praten met Frank Lindner. Hij is eh, woordvoerder namens Stichting Foodwatch. En hij wil meer vertellen over ja, dat 70% van het supermarktaanbod bestaat uit omstreden ultra-processed foods. Wat is dat? Moeten we ons daar zorgen om maken? Nou, je hoort het straks eigenlijk over een kwartier dus hier bij GoFam. you. I've said goodnight, tried to sleep tight. watched the whole thing fall. And I never saw the writing that was on the wall.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 I said, baby, you're not lost. Mm, yeah, Prachtige muziek van Michael Bublé op deze nou, toch wel aardige zondagmorgen. Het wordt een graad of 18 vandaag, dus dat is niet verkeerd. Er zou een druppeltje regen kunnen vallen. Ze zeggen altijd hier en daar een bui, maar het is dan meestal hier. Heb je dat ook in de gaten? Hmm, oh ja, Lost hoorde je dus van Michael Bublé en voor Texas met Say What You Want uit 1997. De lekkerste muziek hoor je hier hè? bij GoFM. pays pour aller gagner loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formiga et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire S'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones.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 Harry Nilsson en As Time Goes By. En daarvoor Jean Ferre met La Montagne dat we natuurlijk kennen van eh, Wim Sonneveld. Hij zong het toen als Het Dorp. Zometeen gaan we praten over ja, voedsel dat geprocessed is. Super geprocessed zelfs. Althans, wij, Herman de Bruin en eh, Frank Lindner van Foodwatch. Je hoort het zo meteen over een minuut of zes na onder andere Vrijheid. break it up. Een momentje je geest, zou je kunnen zeggen. Your mind van Total Touch. Vrijheid ervoor met Play It Cool. Ja. Tijd voor wat informatie. Een paar minuutjes maar. We praten hierbij over... Ja, wat ligt er zo al in de supermarkt? Is dat wel oké? Nou ja... We hebben een voedselwaakhond, Foodwatch. En die kijkt daarnaar. En Herman de Bruin praat over ja, allerlei zaken die super processed zijn in de supermarkt. Wat dat betekent, dat hoor je nu. Ga je gang, Herman. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de supermarkten eh, ultra-processed foods eh, uitdeelt. En wat is ultra-processed foods? Nou, ik ga het vragen aan mijn gast Frank Lindler van de Stichting Foodwatch Nederland. Eh, Frank, welkom. Dankjewel. We gaan het over levensmiddelen hebben. Ultra-processed foods. Daar moeten we even een Nederland woord voor verzinnen. Ja, dan zou ik toch zeggen dat is eh, zwaar bewerkt voedsel. Dat is een vrij letterlijke eh, vertaling. En dan moet je echt denken aan eh, voedingsmiddelen zoals chips, snoepkoekjes, koekjes, gebak, fabrieksbrood, margarine, mhm. frisdranken, mm -hmm. Uh, pizza's, maaltijdmixen, soepen, sauzen. ja, je, je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Eigenlijk, eigenlijk, ja. Is er nog wat wat niet bewerkt is dan? Jullie hebben uitgerekend, dat, of ik jullie het gedaan, maar er is een onderzoek geweest. 70% van de supermarktproducten bestaat uit dat voedsel, hè? Ja, dat klopt. Dat is, we, hebben als Foodwatch hebben wij eh, vijf jaar geleden een, eh, steekproef eh, genomen. Toen kwamen we inderdaad op dit percentage. Maar er zijn meer statistieken hoor, die, die deze kant op wijzen. En, en er zijn ook twee grote internationale studies nu geweest. Mhm. zowel in de Verenigde Staten als in Italië. En ook hier is dan vooral dan de link gelegd in die studies naar eh, de mate van het eten van het zwaar bewerkt voedsel eh, in relatie tot eh, gezondheidsziektes, welvaartsziektes zoals obesitas en diabetes type 2 en, en verschillende vormen van kanker. Dus eigenlijk heel ongezond? Ja, zeker. Ja, ja. 70% van de supermarkten, als je in de supermarkt loopt, kan je dus nou maar voor 30% uh, gezonde producten kopen, om het zo maar te zeggen. Eh, ja, dus je, je zult heel erg goed moeten opletten eh, wat je koopt. Eh, en, en ja, ons advies is ook, kijk vooral ook heel erg goed op de achterkant van voedingsmiddelen. Mhm. hè, heel vaak kan je daar al een klein beetje van uit afleiden als er een hele lange lijst is met allerlei ingrediënten en additieven, e- e- e-nummers. en zo. Exact, ja. En, en eigenlijk hoe, hoe langer die lijst, eh, hoe, hoe meer eraan gerommeld is aan, eh, aan een voedingsmiddel. want als je bij wijze van een, een, een verse eh, appel zou, zou pakken, nou, dat, daar zit niet eens een voedings, het zit de voedingsinformatie niet op. Maar ja, dat, dat is gewoon een appel en verder niks. Mhm. Maar ja, ga je, ga je een appelkoek kopen, dan is het appelconcentraat en diverse stabilisatoren en conserveermiddelen, nou, et cetera, et cetera. Ja. Ehm, ja, dat, dan weet je inderdaad dat je met een eh, ander soort eh, voedingsmiddel te maken hebt. Maar ja, wat hebben, jullie, hebben jullie een alternatief? Ja, bij de boer kopen misschien. Nou ja, of, of in ieder geval eh, zoveel mogelijk eh, onbewerkt en, eh, en, en, toch, toch dan maar weer zelf de keuken in. Want dan, dan heb je in ieder geval controle op, over, over wat je in, ja, in, in het eten stopt, in, in je bereiding. Ja, ja, ja, dat is waar. Maar zou de Voedsel- en Warenautoriteit daar niet meer naar moeten kijken? Want het zijn eigenlijk een soort, ja, ik zei het straks al zwart-wit gezegd, vergif. Ehm, ja, of dat iets, iets, iets over zijn voor de NVWA, dat eh, op, op termijn wel. Ehm, maar dan zouden we denk ik eerst veel betere wet en regelgeving moeten hebben. Hmm. En dan zouden we inderdaad, eh, hè, we weten inderdaad dat er wel afspraken zijn tussen de overheid en bedrijfsleven om onder andere bijvoorbeeld eh, suiker, zout en vet te gaan verlagen in, in voedingsmiddelen. Ehm, maar ja, dat kan allemaal veel strenger en veel sneller, vinden wij als Foodwatch. Dus we hopen dat als die wet en regelgeving eenmaal eh, ja, eh, strenger is, dan kan er ook beter op gehandhaafd worden. Ja, maar als de politiek dat moet doen, kan het nog wel eens lang gaan duren, heb ik zo de ervaring. Eh, ja, helaas is dat ook onze ervaring. Ja, dat, dat, is ook, ja. Ja, ja. dus gewoon goed opletten is eigenlijk op dit moment nog het devies als je naar de supermarkt gaat. En als je bij de boer kan kopen, is het ook niet zo'n gek idee. Eh, nee, zolang je inderdaad gewoon uh, verse onbewerkte producten verkoopt, dan is, daar, eh, is dat inderdaad ja, dan moet je ook, voor je gezondheid ja, beter dan. Ja, ja moet je ook weer even, even, afwachten of dat zo is. Maar de trend is wel dat meer mensen het land intrekken om voedsel bij de boer en bij de tuinder te kopen. Ja, dat, dat zie je inderdaad wel meer, meer en meer gebeuren. ja. Maar goed, jullie waarschuwen ervoor in ieder geval. Jullie hebben vast nog wat op de sociale media, op de website staan hierover. Ja, uiteraard zeker. Ja, als eh, mensen naar onze website gaan, www.foodwatch.nl, dan eh, is daar eh, ja, een hoeveelheid aan informatie te vinden. En goed opletten in de supermarkt. Dat is ook het vis. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Graag gedaan. Ja, Frank Lindler, dank voor het gesprek namens Stichting Foodwatch Nederland over het ultraprocessed foods. En we noemen dat in Nederlands gewoon sterk bewerkt voedsel.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 Ja, lekker. Geduld, heb geduld, heb geduld. Patience. En daarvoor de man met de grote zwarte zonnebril die veel te vroeg is overleden. Hoewel, op flinke leeftijd. Met allemaal dramatische liederen. Wat een leven heeft die man geleid, hè? Echt roll zou je kunnen zeggen. Hij zong It's Over. Trouwens, eh, we hebben een geweldige website. Dat weten de meeste luisteraars natuurlijk al lang. go-rtv.nl. Daar staat al het regionale nieuws bij elkaar. Maar ook een hele leuke agenda. Zo is er vandaag bijvoorbeeld een ja, open dag bij appel- en perentelers. Ja, tijdens het fruitigste hartfruitdagen gedoe, zou ik maar zeggen. Ja, een beetje oneerbiedig. Het is gewoon hartstikke leuk. Eh, er zijn fruittelersbedrijven open om te kijken. Je kunt daar kijken, je kunt daar plukken, je kunt daar proeven. En dat kan onder andere in Vogelwaarde, Zaamslag en Hengstdijk. Dus eh, kijk maar op onze website. Daar vind je alle informatie over de fruitigste hartfruitdagen www.go-rtv.nl en ga dan naar Agenda. en saxofoon. Witte blouse, blauwe met geel biezen en pas gepoetste schoen. Naar boeten en dorp hoorde ik het geratteketet van een trompet.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 En dan ze bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek. Blus mij omver met toeters en bellen. Een show mooie muziek. helemaal passend op deze ja, aardige zondagmorgen. G. en muziek, want ja, hij gaat er op zondagochtend naar luisteren. Dat hoorde je ook wel hier in dit prachtige nummer. Van toch wel een hele tijd geleden, alweer 22 eh, jaar oud, dit eh, stuk muziek. Verder ja om eh, lekker te ontspannen op deze zondagmorgen met... Ferry een sprookje. God, is alweer zo'n 7,5 eh, minuten voor uh, eh, 11 uur. Wat schiet de tijd op? Straks, over een paar minuten al, over een minuut of negen... gaan we iets meer tempo maken in de show. De zondagmorgen van GoFam.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 Ik ga even koffie uh, pakken, want uh, hebben wel even pauze daarvoor. Dus eh, ga ik even doen tijdens het nieuws en de mededelingen. En daarna ben ik heel snel bij je terug met hele lekkere muziek. Dus ik hoop dat je bij me blijft en bij GoFam.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 like children. in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy.